terwijl deze wordt verkocht voor 7,50 euro. De producent van de chipkaart is een bedrijf zonder winstoogmerk... maar heeft volgens het AD tussen 2011 en 2015 55 miljoen euro winst gemaakt. De ACM zegt dat het niet verboden is om een machtspositie te hebben... maar wel om er misbruik van te maken. De katholieke kerk in Australië heeft ruim 200 miljoen euro betaald aan duizenden mensen die als kind seksueel zijn misbruikt. In totaal kregen ruim 3000 mensen een vorm van compensatie voor het seksueel misbruik door priesters en andere leden van de kerk. Naar verwachting zijn er veel meer slachtoffers, maar komen velen uit schaamte niet met hun verhaal naar buiten. De Nederlandse staat moet een bedrijfsovername kunnen voorkomen als die slecht is voor Nederland, dat vindt minister Kamp. Hij dient vandaag een wetsvoorstel in. Het kabinet was volgens Kamp machteloos toen de Mexicaanse miljardair Carlos Slim KPN wilde overnemen. Ook was er veel te doen om de pogingen van het Belgische B-Post om PostNL te kopen. De Jamaicaanse atleet Nesta Carter gaat in beroep bij sporttribunaal CAS tegen zijn dopingschorsing. De sprinter won met de Jamaicaanse estafetteploeg goud op de Olympische Spelen van 2008. Onlangs werd er bij hertesten een verboden middel ontdekt in de oude bloedmonsters. Het team werd daardoor gedisqualificeerd en Usain Bolt raakte een van zijn negen Olympische titels kwijt. Het is niet bekend wanneer de hoorzitting van het CAS wordt gehouden. Het weer, het is bewolkt, alleen in het oosten breekt af en toe de zon door. In Limburg kan vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 8 tot 11 graden.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 Vanwege bergingswerkzaamheden twee rijstroken zijn er dicht. Tussen Westzaan en Oostzaan staat 5 kilometer, reken op 10 minuten vertraging. Bijna een half uur extra voor de A13 Rotterdam richting Den Haag. Tussen Delft en het knooppunt Prins Klausplein staat 5 kilometer.